Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Dit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 terughaalvluchten uit te voeren. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer en driekwart van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak... van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de Raad zijn ook gemeenten kritisch. Ze vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. Een klokkenluider die cruciale informatie gaf over misstanden in de bankenwereld... heeft een beloning van 200 miljoen dollar gekregen van Amerikaanse toezichthouders. Dankzij de informatie konden de toezichthouders voor miljarden aan boetes opleggen... aan banken die sjoemelden met rentetarieven. En een nieuwe raket die in de toekomst weer astronauten naar de maan moet sturen... maakt in februari volgend jaar zijn eerste vlucht. Het gaat om een onbemande testvlucht, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De 1100 meter hoge raket moet eerst een ruimteschip naar de maan brengen... en later dus ook mensen. Het weer vanochtend in het noorden en oosten brede opklaringen. kan ook wat mist en nevel ontstaan. Verder is het droog en is de zon geregeld te zien. Alleen in het noordwesten kan nog een buitje vallen.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 Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je haar en zeg, is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwt haar vader recht in zijn gezicht. hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zegt Is dat er een Zo geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg en wees niet te slecht dat waar jij eh, baby. Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never there for me. Yeah. Mm. Why you tryna pose that I be acting shady? So what's that supposed to be about, baby? Can free up your mind and stop acting crazy. Say yeah. For the fourth time, make I make it very clear to you, you're very dear to me, and honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily.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 better not. feel it on a Monday, Tuesday, Calamity to the new style track. faster so we're going back, way back, so know your head, boy and gal, take it on, Michelle. Give me the bomb so I can blow off my song. MTV, the king is mad. madness position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stone, so hell with Shannon. The cannon, we shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim.